Uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Bolivia worden minstens 200 militairen gegijzeld... door aanhangers van oud-president Morales. De gijzeling begon vrijdag bij een militaire post met 20 militairen. Intussen is duidelijk dat drie kazernes zijn overgenomen door gewapende mannen. Het is al weken onrustig in Bolivia. Aanhangers van Morales protesteren tegen de gerechtelijke procedures... die tegen de oud-president worden gevoerd. Morales wordt onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel. Ruim 70 miljoen Amerikanen hebben tot nu toe hun stem uitgebracht voor de presidentsverkiezingen. Dat heeft nieuwszender CNN berekend. In veel staten kan vervoegd gestemd worden, onder meer via de post. In een aantal staten is de Nationale Garde in paraatheid gebracht... om zo snel in te kunnen grijpen bij ongeregeldheden op de verkiezingsdag. Dit gebeurde omdat er eerder stembussen in brand werden gestoken. Studenten in Australië hoeven mogelijk een deel van hun studieschuld niet meer terug te betalen. Premier Albanese wil 20% van de studieschuld van alle studenten kwijtschelden. Hij zegt daarmee het onderwijs eerlijker en betaalbaarder te willen maken. Het plan gaat wel alleen door als hij bij de verkiezingen volgend jaar wordt herkozen. Door zware regen in Brazilië is de kwalificatie voor de Grand Prix van Sao Paulo uitgesteld. Vlak voordat de Formule 1-racers wilden beginnen begon het hard te regenen... en die buien bleven urenlang aanhouden. De kwalificatiesessie is uitgesteld naar deze ochtend om half twaalf Nederlandse tijd. De Formule 1-race zelf is om half vijf vanmiddag. En er werd gisteren ook gevoetbald in de eredivisie. Feyenoord AZ eindigde met 3-2. Fortuna Sittard wist Herenveen te verslaan met 3-0. En eerder werd koploper PSV met 3-2 verslagen door Ajax. Bij Heracles tegen NAC werd het 2-0 en FC Twente won met 1-0 van Willem II. Het weer. Vandaag is het helder en begint het koud... met in het binnenland nog temperaturen rond het vriespunt. Later op de dag zonnig en maximaal 12 graden. Na het weekend blijft het zonnig met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog vijf minuten in de file voor knooppunt Badhoevedorp. En dat komt door een pechgeval. Er zijn twee rijstroken dicht.